Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax vanmiddag door of niet? Dat hangt ervan af of de politiestaking door mag gaan. Agenten willen tussen 1 en 3, precies voor de wedstrijd dus, het werk neerleggen. De gemeente Rotterdam is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. En die kijkt er op dit moment naar. Politieagenten zijn boos omdat ze de laatste tijd vaak aangevallen en bekogeld worden. Gisteren gebeurde dat nog bij een training van Feyenoord en bij een demonstratie in Barneveld. Suriname gaat tijdens de feestdagen de komende tijd in volledige lockdown. Aanstaande donderdag voor het eerst om drukte te voorkomen als de ramadan eindigt. Ook op andere feestdagen zoals Kitty Kotti moet iedereen thuis blijven. De minister van Volksgezondheid maakt het nieuws bekend. Het besluit is dat wij besloten hebben om alle nationale feestdagen tot nader orde... Eh, dat er een, een, lockdown, een totale lockdown zal gelden. En volgens China hoef je niet bang te zijn dat je dit weekend een stuk van hun raket op je kop krijgt. Het ding viel stuurloos terug naar aarde en het was niet bekend waar de brokstukken terecht zouden komen. China zegt nu dat hij is neergestort in de Indische Oceaan. En een groot benefietconcert in Californië heeft bijna 250 miljoen euro opgeleverd. Met dat geld wil de organisatie coronavaccins kopen om te doneren aan arme landen. Onder meer Jennifer Lopez, J Balvin en Sawiti traden op. Please welcome Saweetie. coming in fast. First place, you coming in last. I'm gas. De mensen in het publiek moesten allemaal volledig gevaccineerd zijn. En het weer nog. In het westen zijn er wat wolken met een enkele bui. Verder is het vandaag behoorlijk zonnig en warm, 20 tot 27 graden. Later vandaag is er wel kans op stevige regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht... tussen Hoofddorp en Roelof En voor die afsluiting heb je enkele minuten oponthoud... Daardoor is het ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Veel mensen rijden om via die route. Maar daar heb je inmiddels drie kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Oegstgeest. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Verder is de Velsertunnel dit weekend in beide richtingen dicht.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 Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor or face, lover. Don't make me scared, don't push me into your arms, yeah. I'll find me softly your affection baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. You gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy. zondag 9 eh, maart tussen 10 en 12 ZFM Jazz. Mijn naam is Mark Frank en fijn dat u luistert. We hebben het tweede uur geopend met een eh, prachtig nummer van eh, e-, onze eigen Ellen Clark. En dat nummer dat hoorde bij De Beste Zangers seizoen 11... waarbij hij een, een nummer deed van Treintje Oosthuis van Total Touch... wat hij totaal in een eigen jazznummer heeft gemaakt... Eh, zo zie je maar dat je ook hele leuke popnummers eh, ergens jazzy kan maken. En dat was ook eigenlijk eh, de insteek voor het thema van dit tweede uur. Want ik heb wat, wat onderzoek gedaan en gezocht op internet naar hele leuke nummers... wat eigenlijk bekende popnummers zijn die in een jazzy jasje zijn gestoken. En wie dat eigenlijk heel goed doen, dat zijn de swingdealers uit, uit Amerika. En die hebben een nummer van Michael Jackson, Billie Jean, in een jazzjasje gestoken. She was more like a beauty queen on a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? hands on the floor in a round, babe. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean as she caused the sea and every head turned with eyes that dreamed of being the one Gonna dance on the floor in a round She said I am the one Gonna dance on the floor in a round People always told me Be careful what you do Don't go around breaking young girls' and murder always told me be careful who you love, be careful what you do before life becomes the truth. The Billy Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. Gonna dance on the floor and around. She says I am the one Gonna dance on the floor in a round you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood beside me, then a smell of sweet perfume has happened much too soon. She called me to her room, the Billie Jean. always think twice. The pity Jean is not my lover. Pity Jean is not. Swing Dealers met uh, Billie Jean. Het origineel natuurlijk van de grote Michael Jackson. En als je dan op zoek gaat zo naar, uh, naar jazzcovers... zijn er natuurlijk heel veel eh, te vinden. Maar je probeert ook wel een beetje de, de, de beste te vinden. Dus ik heb wel een hele goede selectie moeten maken. En zo heb ik er ook eentje gevonden. Dat is van James Farrelly. En die doet een jazzversie van In the Air Tonight. En In the Air Tonight is natuurlijk het origineel van Phil Collins. Be waiting for this moment for all my life. Tonight, het origineel van Phil Collins. Helemaal vertolkt in een jazzversie van James Farrell. Op mijn zoektocht eh, naar, naar leuke jazzmuziek voor dit programma... ben ik nog verder gaan zoeken naar eh, covers. En er zijn toch wel een heleboel... Eh, echt heel veel covers te vinden die in, in, in, in een jazzjasje gestoken zijn. En wie dat ook heel goed doet, is een kwartet eh, uit New York. Het heet het eh, Manhattan Jazz Quartet. En die hebben zelfs een nummer van Cindy Lauper uh, gecoverd in een jazzversie. En het is wel het nummer Time After Time. Lying in my bed I hear the clock. There's nothing van Cindy Loper... vertolkt door het Manhattan Jazz Quartet in een eh, jazzjasje. Nou, ik, eh, op deze 9 mei, moederdag... Eh, had ik mijn vrouw gevraagd van... wat is nou een, een, artiest die zeker niet mag missen op een moederdag? Nou, ze kwam gelijk met George Michael. En George Michael heeft natuurlijk al meerdere jazznummers gemaakt. Onder andere ook Desifinado. Dat hebben we al vaker gespeeld. Of heb ik al vaker gespeeld in dit programma. Echt, ik heb nog een hele mooie gevonden in een jazzjasje van George Michael. En dan eh, doet hij een nummer van Sting. En dat heet dat nummer Roxanne. En dat zou je niet verwachten dat het zo in een jazzjasje past. Michael. Het nummer Roxanne, het origineel van Sting op deze prachtige eh, zondag 9 mei, moederdag. Ehm, ja, het is, eh, het is eh, want ik sla even dicht, even van nieuw. de volgende plaat die ik klaar heb staan is I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dat is natuurlijk een nummer van U2. En dan verwacht je dat ook niet, dat het zo in een, in een jazzjasje kan passen. Echter, de Swing Dealers, die hebben het voor elkaar gekregen om dit prachtige nummer eh, van YouTube een swing mee te geven. En eh, ik zou zeggen, beoordeel het zelf. ZFM Jazz. Yes. Swing Dealers met I Haven't Found What I'm Looking For. Het origineel natuurlijk van eh, U2. En eh, om helemaal in de genre te blijven heb ik een, eh, een nummer klaarstaan. wat ik al vaak gespeeld heb. Ook van een artiest die ik al vaker gespeeld heb. Het is ook een artiest waar ik onwijs een, fan van ben. En hij heeft een onwijs leuke theatershow in Nederland. Hij komt ook uit Nederland. En dat is ook het bewijs dat jazz weer helemaal leeft. Of altijd geleefd heeft. Want het is een jongen van in de 20. Hij heeft in 2019 de Voice of Holland gewonnen. Zijn naam is eh, Dennis van Aarsen. En eh, het nummer wat ik klaar heb staan is Modern World. Het origineel is van Anouk. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. They suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense and hell days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head hell, hell, modern world. I say hell to all your boys and girls. color green. I say to what I've seen. And this modern world. Dennis van Aasen met eh, Modern World. Een nummer gecoverd van Anouk. Echt, het is... Eh, ik heb nog even opgezocht. Hij is 27 jaar. Hij is in 2 juni eh, geboren in Dordrecht. 2 juni 1994. Het volgende... Het, of wie ook een, een leuk... Nou ja, laat zo zeggen, wie ook een fantastisch Nederlandse zangeres is. Die presenteert op dit moment ook het uh, eh, Eurosong Festival in Rotterdam. Dat is Atsilia Rombly. En die heeft ook op een, eh, een van haar cd's, de Piano Ballads volume 2... een nummer gemaakt van eh, Michael Jackson in een prachtige jazz swing versie. Ik zou zeggen, luistert u zelf maar Atsilia Rombly met The Way You Make Me Feel. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car You're the one for me, the way you're making me feel. You really turn me. making me feel eeuw een plaat gemaakt, eh, Swing When You're Winning. En een van de nummers die erop staat is Straighten Up and Fly Right. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, why choking me? Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. A fly right. Robbie Williams met Swing When You're Winning. Traden Up and Fly Right. Ehm, ik heb nog een eh, hele... Ik ben een grote fan ook van Treintje Oosterhuis. Want ik vind dat zij een prachtige stem heeft. En eh, na de dood van haar jeugdheld Michael Jackson in de zomer van 2009... greep Treintje Oosterhuis dat zo aan dat ze zich avondenlang opsloot... met de gitarist Leonardo Amundo om Jackson's liedjes te spelen. En dat deden ze eigenlijk helemaal niet met de doelstelling om een, eh, om een plaat te maken. Maar toch die gitarist eh, Lea Leonardo Amodo vond het zo mooi dat hij er toch een, eh, een plaat voor heeft gemaakt. En ehm, ik vind het een, echt een prachtig arrangement. Het is alleen met, met zang en gitaar. En het is een nummer van Michael Jackson. Een beetje in de moderne jazz swingversie. vertolkt door Treintje Oosterhuis. En het is, eh, het is van de LP Never Can Say Goodbye. En het nummer heet Human Nature. instrument eh, gitaar right. van uh, Matt Bianco. We zijn al bijna weer aan het einde gekomen van het tweede uur jazz of ZFM op deze prachtige zondag 9 mei. Ook wel een moederdag genoemd. Mijn naam is uh, eh, Mark Frank. Fijn dat u luistert. Ehm, ik heb nog een paar nummers eh, klaarstaan om het jazzy uit te gaan. Ik heb weer genoten om deze uitzending te mogen maken. Volgende week neemt mijn collega Auko het van me over. Ook weer van 10 tot 12 op, of op ZFM Jazz op de zondagochtend. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Eva, Eva Suzanne. Is ook een Nederlandse eh, zangeres, Eva Scholten. En ze eh, heeft dit nummer samen met het Thomas Bagerman trio gemaakt. Het is een trio eh, van voornamelijk uh, gitaren. Zogezegd Eva Suzanne met het Thomas bagerman trio. En het nummer heet Dream of You. 12 uur. Het einde van ZFM Jazz op deze prachtige zondagochtend. Nogmaals bedankt voor het luisteren en fijn dat u luistert. Ik, heb, eh, ik wil graag nog eh, één nummer te horen brengen. Het is van Jan van en Dat is een, eh, een jonge trompetist uit het Rotterdamse. En het nummer heet ook heel toepasselijk Happy End. Het is ook het laatste nummer van dit uur.